uur. Het Holtkamp met het NOS-journaal. Door een DDoS-aanval op de NPO zijn veel sites van de publieke omroep urenlang onbereikbaar geweest. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen tot nu toe. De site en app van de NOS waren hierdoor lange tijd onbereikbaar, net als de sites van andere landelijke en regionale omroepen. Even na middernacht was de NOS-site weer beter bereikbaar. De aanval begon gisteren aan het eind van de middag en rond 9 uur s avonds waren de sites niet meer bereikbaar. President Poetin heeft economische sancties opgelegd aan Turkije. Zo geldt er een importverbod voor sommige goederen. Ook worden de werkvergunningen voor Turken in Rusland niet verlengd. En reisbureaus mogen geen vakanties meer aanbieden in Turkije. De sancties zijn een direct gevolg van de oplopende spanning tussen Rusland en Turkije... nadat de Turken een Russisch gevechtsvliegtuig hadden neergehaald bij de Turk-Syrische grens. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft met de vakbond voor grondpersoneel een CAO-akkoord bereikt. De 33.000 werknemers krijgen een eenmalige uitkering van 2250 euro en de komende twee jaar loonsverhogingen van 2,2 procent. De vakbond voor cabinepersoneel onderhandelt komende week met Lufthansa over een nieuwe CAO. Begin deze maand werd bij de Duitse luchtvaartmaatschappij een week gestaakt. Dat kostte Lufthansa tientallen miljoenen. Feyenoord heeft de Rotterdamse derby tegen Excelsior gewonnen. De ploeg won met 4-2. Feyenoord heeft nu evenveel punten als koploper Ajax... dat komende dag speelt tegen Pek Zwolle. Heerenveen won in eigen huis met 3-0 van Roda JC... dat na 10 duels geen enkele zege heeft behaald. In Willem II zette FC Twente verder op achterstand. In Enschede werd het 3-1 voor de ploeg uit Tilburg. Het weer bewolkt en regenachtig met vooral aan zee veel wind.